Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nabestaanden van George Floyd zijn niet tevreden met de gevangenisstraf van ruim 22 jaar voor Derek Chauvin, de agent die Floyd vorig jaar doodde. Hij had levenslang verdiend, zei Floyds neef. Die sprak van een executie op klaarlichte dag. Ook de vriendin van Floyd vindt de straf teleurstellend, maar noemde het ook een begin. Ik wil dat we doorgaan met onze strijd en niet opgeven, zei ze. President Biden was positiever. Hij noemde de straf voor Chauvin passend. Na de mesaanval in Würzburg, waarbij de afgelopen dag drie doden vielen... zijn nog twee mensen in levensgevaar. In totaal zijn er vijf zwaar gewonden en een onbekend aantal lichtgewonden. Een 24-jarige Somaliër stak in het centrum van Würzburg met een mes in het rond. Zijn motief is onduidelijk. Hij stond onder psychiatrische behandeling. Agenten schoten de aanvaller in zijn been. Hij is buiten levensgevaar. In Ethiopië zijn drie medewerkers van Artsen zonder Grenzen gedood. De twee mannen en een vrouw waren aan het werk in de regio Tigray. Daar wordt sinds november hevig gevochten tussen het leger en rebellen. De chauffeurs, de slachtoffers, zijn twee coördinatoren van AZG uit Spanje en Ethiopië en een Ethiopische chauffeur. Het Amerikaanse leger en de veiligheidsdiensten hebben geen verklaring voor de waarnemingen van ufo's door vliegers van Defensie. In een rapport van het Pentagon worden 144 waarnemingen beschreven, allemaal van de laatste 17 jaar. Maar er is onvoldoende informatie om vast te kunnen stellen of het om aardse, atmosferische of buitenaardse verschijnselen gaat. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het zuidwesten kan nog wat regen vallen. Minima rond 13 graden. De dag begint in het zuidwesten regenachtig. Elders is het droog met af en toe zon. Later ontstaan in het binnenland buien met kans op hagel en onweer. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.